Michel Koenen met het NOS-journaal. Een jonge moslimvrouw is in de buurt van Charleroi beledigd en verminkt. De twee daders trokken haar hoofddoek af, trokken haar bovenkleding uit... en verminkten met een scherp voorwerp haar gezicht, benen, buik en romp. Daarna gingen ze er vandoor. Er is nog niemand aangehouden. Nederland heeft de afgelopen drie jaar 22 gematigde gewapende groepen in Syrië gesteund met voedsel, medicijnen en communicatieapparatuur. Dat schreef minister Blok aan de Tweede Kamer. Ook werden er tenten, uniformen, trainingen en ruim 300 voertuigen gegeven. de hulp kostte in totaal meer dan 25 miljoen euro. de groepen waren door de VS doorgelicht. De steun was bedoeld om ervoor te zorgen dat strijders niet voor extremistische groepen kozen. FC Dordrecht stapt over van kunstgras op echt De club volgt het voorbeeld van Almere City FC... dat een paar weken geleden als eerste club in het betaalde voetbal weer overstapte. En bij Dordrecht gaan ze spelen op een hybride natuurgrasmat... die nog wel voor een paar procent uit kunstgras bestaat. De komende weken wordt al begonnen met de aanleg van het nieuwe veld. In het betaald voetbal spelen komend seizoen nog 13 clubs op kunstgras... de rest op echt en er komen waarschijnlijk weer nieuwe acties bij de politie. Hoe die er precies uit gaan zien is nog onduidelijk. De bonden zeggen dat ze voorlopig niet meer willen onderhandelen met minister Grapperhaus over een nieuwe CAO. Ze voelen zich niet serieus genomen. De bonden hadden eerder een ultimatum gesteld en vinden een brief van Grapperhaus, die ook is ondertekend door de korpsleiding, niet overtuigend. Het weer nog vannacht onbewolkt, minima 8 tot 15 graden. Nou, morgen dan weer veel zon.